met de smoes dat hij daar geld kon verdienen met schoonmaken. De jongen kreeg omgerekend 3 euro voor het misbruik. In de derde ronde van de strijd om de KNVB-beker heeft Cambuur pas na verlenging gewonnen van de amateurs van Scheveningen. PSV, AZ, FC Groningen en PEC Zwolle wonnen hun wedstrijden met grote cijfers. Cohet Eagles FC Twente is nog bezig. Daar wordt verlengd nadat het na de reguliere speeltijd 0-0 bleef. Het weer, vannacht vooral in het noordoosten opklaringen. Daar kan het aan de grond gaan vriezen.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 Nederland had zo waarschijnlijk veel eerder op de rampplek terechtgekund dan nu gebeurd is... blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. D66, GroenLinks en CDA vragen zich af of de keuze van premier Rutte om niet met de rebellen te gaan praten wel de juiste was. D66-Kamerlid Sjoerdsma denkt dat er misschien te veel rekening is gehouden met wat Kiev daarvan zou kunnen denken. In Jeruzalem is een ultrarechtse Joodse activist neergeschoten. Hij voerde op straat actie voor vrije toegang tot de hele Tempelberg voor Joden. De activist zou onder vuur zijn genomen door een motorrijder... en is volgens Israëlische media zwaar gewond geraakt. De aanslag valt samen met nieuwe onrust in het oostelijke deel van Jeruzalem. De rellen namen in hevigheid toe nadat Israël maandag had aangekondigd... nieuwe woningen te willen gaan bouwen in Oost-Jeruzalem. Het ongeluk met een bakfiets in de Zuid-Willemsvaart in Brabant van vorige week heeft een tweede leven geëist. Volgens Omroep Brabant heeft de politie bekendgemaakt dat de oppas die met zijn bakfiets met twee kinderen erin het kanaal inreed alsnog is overleden. Het ongeluk gebeurde vorige week maandag. Een driejarig meisje bleef ongedeerd omdat ze veilig uit het water wist te komen. Haar zesjarige broer moest door duikers uit het kanaal worden gehaald en overleed later.